Dit is Ewout de Jong met het NOS journaal. Bij apotheken komen veel vragen binnen van verontruste patiënten over de medicijnen van de Indiase fabrikant Ranbaxy. Dat meldt apothekersorganisatie KNP. In de VS zijn geneesmiddelen van Ranbaxy van de markt gehaald omdat het bedrijf zou hebben gesjoemeld met testresultaten. En vandaag verbood de Nederlandse inspectie voor de gezondheidszorg de import van grondstoffen van Ranbaxy. Het bedrijf maakt onder meer cholesterolverlagers en antidepressiva. Patiënten hebben onder meer vragen over alternatieve middelen. Vertegenwoordigers van de Syrische regering en de oppositie praten morgen voor het eerst samen over een vredesregeling. Dat heeft de speciale VN-gezant voor Syrië Brahimi bekendgemaakt. En noemde zijn overleg met beide partijen vandaag bemoedigend. Eerder vandaag dreigde de Syrische regering Genève nog te verlaten als er geen vooruitzicht is op serieuze gesprekken. Voor het eerst zijn in een strafzaak in Nederland bitcoins verbeurd verklaard. Het virtuele geld was van een ecstasy met leden in Groningen en Drenthe... die in april 2013 werd opgerold. De bende verkocht ecstasy-pillen via internet. Die konden worden betaald met euro's of met bitcoins. Het virtuele geld is erg geliefd bij internetcriminelen. Nooit eerder is in Nederland virtueel geld verbeurd verklaard. Justitie heeft de bitcoins omgewisseld in gewoon geld en dat geconfiskeerd. Bij controle van twee vrachtwagens in Venlo heeft de douane ruim 1200 kilo heroïne gevonden. Het spul was verstopt in blikken tomatenpuree en werd ontdekt door een speurhond. De twee Turkse chauffeurs van 25 en 26 jaar zijn aangehouden. De lading heeft een waarde van ruim 21 miljoen euro. Het weer, wolkenvelden en enkele opklaringen blijft zo goed als droog bij minima van min 4 graden in het noordoosten tot plus 2 in het zuidwesten. Morgen overdag eerst wisselend bewolkt en droog. Het wordt 0 graden in Groningen tot 5 in het zuiden. Tegen de avond vanuit het westen regen en in het noorden en oosten sneeuw. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.